Gert Kluk met het NOS-journaal. Op een speciale oceaanconferentie hebben onderhandelaars van de VN... een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen. Met het verdrag moet 30% van de Vrije Zee in 2030 beschermd gebied zijn. Tot nu toe is iets meer dan 1% van de internationale wateren beschermd... tegen overbevissing en vervuiling. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden... Het Hoge Zeeverdrag wordt door experts gezien als een belangrijke stap. Er staat onder meer in hoeveel er mag worden gevist in de beschermde gebieden. Iran stemt in met meer internationaal toezicht op zijn nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het agentschap kan er binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kreeg inspecteurs steeds minder toegang... Ook waren er aanhoudende geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat die sancties worden verlicht. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens van der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze noemde als voorbeeld Butsja in de buurt van Kiev. Russische troepen hebben daar tientallen mensen vermoord. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KVB-beker thuis tegen PSV. Feyenoord speelt thuis tegen Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de derde amateurclub ooit die de kwartfinales in het bekertoernooi haalt. Het weer bewolkt en verspreid over het land een bui. De temperatuur ongeveer 3 graden. Ook overdag bewolking met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. En het wordt vanmiddag maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 get out of here right now. Out of my head, cause I'm begging you. I'm begging, I'm begging you. I'm driving so fast, the mind won't move. Whatever, whatever I do. God, I wish I never met you. Uh, I keep forgetting to forget you.